Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie bekijkt of agenten zijn hoofddoek mogen dragen bij hun uniform... om het werk aantrekkelijker te maken voor mensen met een migratieachtergrond. Dat schrijft het AD. Op dit moment mogen agenten in Nederland geen geloofsuitingen zoals een hoofddoek dragen. Maar binnen de Amsterdamse politie wordt overlegd of dit veranderd moet worden. De politie is al langer op zoek naar agenten met een andere achtergrond dan de Nederlandse... In Amsterdam ligt het aantal nu op zo'n 18 procent. Maar de politietop wil dat straks de helft van de nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft. Informateur Edith Schippers gaat vandaag verder met haar pogingen om een kabinet te formeren. Vanaf 10 uur praat ze met de lijsttrekkers van GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, PvdA, DENK en SGP. Gisteren sprak ze de andere lijsttrekkers al. VVD, D66 en CDA hopen met een vierde partij een meerderheid te vormen. Dat zal nog niet meevallen, want diverse partijen sluiten elkaar uit. Zo wil de SP niet met de VVD en noemde D66 een coalitie met de ChristenUnie onwenselijk. Nederlanders hebben vorig jaar meer geld uitgegeven aan zorg. Maar de zorguitgaven groeiden wel minder hard dan de economie. Volgens het CBS nam het bruto binnenlands product in 2016 met 3,1 toe. Terwijl de zorgkosten met 1,8 stegen. In totaal gaven we 96 miljard euro uit aan de zorg. Het is het vierde jaar op rij dat de economie sneller groeide dan de zorguitgaven. Mede daardoor is de staatsschuld vorig jaar 32 miljard euro lager uitgevallen. De voormalige baas van de FBI, Robert Mueller, gaat het onderzoek leiden naar mogelijke inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft hem benoemd tot speciale aanklager op verzoek van zowel de Republikeinen als de Democraten. De benoeming van Mueller komt een week na het ontslag van FBI-directeur Comey. Die was bezig met een onderzoek naar de relatie tussen president Trumps campagneteam en Rusland. De 72-jarige Muller was de voorganger van Comey bij de FBI. Hij leidde de inlichtingendienst van net voor de aanslagen van 9-11 tot 2013.